zijn. Marianneke, is een lieve meid, maar kopen kan ze niet. Ze maakt voor mij radijsjes klaar en noemt dat rode biet. Het middag rukt de brand weer uit, geel gillend door de stad. Het is een middelgrote brand, maar liefst zin. Er zijn meisjes die winnen het fijn. Maar Janneke doet het met veel